Goedemiddag, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NWS op 3. Het Fremantle hoofdstuk kan nog lang niet worden afgesloten. Het enorme vrachtschip dat dagenlang in brand heeft gestaan op de Waddenzee... is aangekomen in een Groningse haven. Maar dat betekent niet dat het nu klaar is, zegt verslaggever Litwin Gevers. Er uh, moet gekeken worden of er gevaarlijke stoffen zitten aan boord. Er moet gekeken worden of het schip eh, stabiel genoeg ligt. Nou, daar zijn ze wel eh, een aantal dagen mee bezig. En pas dan kan de bergingsmaatschappij aan de slag. Dat gaat nog wel tot oktober duren, heeft de burgemeester hier eh, tegen mij verteld. Maar er is wel haast bij. Op 14 oktober moet de Fremantle Highway weg zijn, want dan komt er een ander schip te liggen. Activisten van Greenpeace hebben het huis van de Britse premier Sunak afgedekt met grote zwarte doeken. Ze zijn boos omdat het Verenigd Koninkrijk de productie van olie en gas gaat opschroeven. Sunak zelf zag er, zal er vandaag weinig last van hebben gehad, zegt deze Britse verslaggever. He is away at the moment. We know he's on holiday in California, so he's not there. But we understand that the roads around the area around his house have been closed off by police. Sunak is momenteel op vakantie in Amerika, zegt ze. Ruim 100 wetenschappelijke tijdschriften roepen regeringsleiders op om geen kernwapens te gebruiken en daar ook niet mee te dreigen. Sinds de Russische inval in Oekraïne heeft president Poetin meerdere keren gedreigd met kernwapens. In een gezamenlijk stuk schrijven de wetenschappelijke hoofdredacteuren dat het voorbestaan van de mensheid op het spel staat. Dalfsen in Overijssel is dé plek waar je wilt zijn. Daar wonen namelijk de gelukkigste mensen van ons land. Dat heeft het AD uitgezocht. Mensen daar hebben een hoge levensverwachting, verdienen best oké... en cafés en sportscholen zijn op loopafstand. Onze verslaggever Vincent kwam deze dame van 25 tegen... die wel begrijpt waarom haar dorp nou de place to be is. Je kent alle, alle straatjes, je kent eigenlijk bijna iedereen... maar ook weer niet zo dat, eh, dat het een, eh, een enorm roddeldorp is of zo. Genoeg eh, mensen om te kennen, maar ook genoeg anonimiteit. En er zijn ook genoeg uitgaansmogelijkheden voor jongeren daar. En dan ga je naar het oude station hier. <laughs> ja. ja, of naar Nicky's, dat kan ook. Maar, ehm, dat zijn twee leuke kroegen hier. Dat zijn wel twee leuke kroegen. Volgens haar zijn er ook veel leuke eetentjes waar jongeren samenkomen. Volgens het AD is Heerlen in Limburg de gemeente waar mensen het ongelukkig zijn. Het weer nog, nog steeds buien, al klaart het vanavond een beetje op.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 Dig out them, dig out them, dig out them. I'm gonna make you sing. I wanna have sex. inna the air, make me see. Don't punch check out and wiggle your belly, daddy. Love her inna this apart. I wanna have sex on the beach.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 Op veel plaatsen is de stroom uitgevallen en zijn wegen verwoest. Ook acht Nederlandse scouts zijn de afgelopen dagen onwel geworden door de hitte op de World Scout Jamboree in Zuid-Korea. In totaal raakten meer dan 400 scouts bevangen door de warmte. En voetballer Mohamed Iataren gaat toch niet naar de Turkse club Samsunspor. Volgens de club kwam hij plots met aanvullende eisen op zijn contract. Wat de middenvelder ter discussie wilde stellen is onbekend. En het weer, zon en wolkenvelden vandaag met af en toe een bui.